Verder wordt verwacht dat beide leiders de situatie in Gaza zullen bespreken. Israël krijgt te maken met 17% importheffingen in de VS. Door de hogere importheffingen zijn internationale bedrijven voorzichtig met het uitvoeren van hun plannen in de VS. Zo hebben betaalplatform Klarna en kaartjesverkoper StubHub hun beursgang in de Verenigde Staten uitgesteld. Ze willen eerst afwachten wat de gevolgen van de heffingen zijn voor de internationale markt. Amerikanen die de nieuwste spelcomputer van Nintendo wilden bestellen hebben ook pech. Het Japanse bedrijf heeft de inschrijfdatum voor de nieuwe Switch 2 uitgesteld. Nintendo zegt eerst de impact van de Amerikaanse importheffingen te willen beoordelen. In Radio Kootwijk heeft de brandweer voorkomen dat een woningbrand oversloeg naar een naastgelegen natuurgebied. Rond middernacht brak brand uit in de woning op de Veluwe en al snel sloegen de vlammen meters hoog uit het dak. Door de droogte werd gevreesd dat de brand een natuurbrand kon veroorzaken. De Nederlandse voetbalsters hebben hun tweede zege geboekt in groep 1 van de Nations League. In Almelo won Oranje met 3-1 van Oostenrijk. Bondscoach Andries Jonker was niet tevreden over het team. Hij vond dat er slordig gespeeld werd en dat er te veel onnodig balverlies was. Het weer, het is bijna overal helder en het koelt af naar 3 tot 6 graden. Overdag veel zon, maar in het oosten ook wat sluierwolken. Met een frisse noordoostenwind wordt het 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg.